Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël bevestigt dat militairen vanavond een aantal boten van de gaza Gaza-vloot hebben geënterd. Onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg is aangehouden. Hoeveel activisten in totaal zijn aangehouden is onduidelijk. De organisatie achter de vloot zegt dat alle opvarenden ongedeerd zijn. Volgens de organisatie heeft de Israëlische marine een boot opzet geramd... en zijn meerdere bootjes bestookt met waterkanonnen. Een Nederlandse activiste aan boord zei vanavond tegen de NOS... geen weerstand te zullen bieden tegen de Israëlische marine. De activisten zijn al weken onderweg met hulpgoederen naar Gaza. Israël waarschuwde eerder dat de vloot moet omkeren. Het spoor tussen Arnhem en het Duitse Emmerich is weer hersteld na een treinontsporing. De werkzaamheden duurden anderhalve week. De schade door een ontspoorde goederentrein bleek groter dan gedacht... Al die tijd moesten snel- en slaaptreinen naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland omrijden via Venlo. En daardoor kwamen de treinen standaard te laat. Vanavond laat kwam het regionale treinverkeer weer op gang. De internationale treinen rijden vanaf morgen weer via Arnhem. Nederland wil dat de Europese Unie de Houthis op de lijst van terreurorganisaties zet. Dat zegt minister Van Weel na de aanval op een Nederlands vrachtschip. Twee bemanningsleden raakten daarbij gewond. Van Wil hoopt ook dat de EU-landen met extra sancties komen... tegen de Sjiïtische strijdgroep in Jemen. De brand die maandag ontstond aan boord van het schip is inmiddels uit. Volgens de eigenaar kan het worden weggesleept. In de tweede speelronde van de Champions League heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bayer Leverkusen. Na iets meer dan een uur kwam PSV op achterstand, maar 10 minuten voor tijd scoorde Saibari de gelijkmaker. Bekerhouder Paris Saint-Germain won op de valreep met 2-1 van Barcelona. Invallen Ramos scoorde in de slotminuut. Het weer in het oosten opklaringen, enkele mistbanken en 2 tot 5 graden. Aan de kust bewolkt en een graad of 7. Overdag veel zon, vooral in het oosten.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 Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. go ahead, baby. anything for you. i play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see.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 Ja, no, no, nou, nou. wanna be a fool. Oh. and move it all around. Here it is if you wanna get with this. put you at the top of my list. Uh. I feel like heaven when I look in your eyes.